Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou zomaar kunnen dat je nieuwe iPhone of sneakers uit Amerika over een tijdje een stuk duurder worden. De EU werkt aan een lijst van Amerikaanse producten die een importheffing krijgen. Vandaag werden de eerste aangekondigd. Er komt een extra belasting op Amerikaanse drank, spijkerbroeken en motoren. Maar dat is dus nog maar de eerste slag in de handelsoorlog, zegt correspondent Kizia Hekster. Daarnaast werkt de EU nog aan een lijst met andere aanvullende tarieven. Die moeten op 12 april ingaan. We weten nog niet precies wat op, daar op die lijst komt te staan. Wel weten we dat de lijsten samen een bedrag van 26 miljard aan tarieven eh, vertegenwoordigen. Iets minder dan de 28 miljard die volgens eh, de EU Amerika aan de EU oplegt. Want de Europese heffingen zijn een reactie op president Trump. Die rekent vanaf vandaag een extra toeslag op Europees staal en aluminium. De Filipijnse oud-president Duterte wordt vandaag afgeleverd bij het internationaal strafhof in Den Haag. Gisteren werd hij opgepakt. Duterte wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Toen hij president was, zou hij mensen hebben laten vermoorden in zijn keiharde antidrugsbeleid bij het strafhof zou worden gedemonstreerd. Maar dat begint wat later, omdat Duterte er zelf ook nog niet is, zegt verslaggever Bo Hij zou vanmorgen landen rond 7 uur, maar liep vertraging op in Dubai. Hij kreeg daar ook medische hulp. We zagen hem op foto's eh, op een ziekenhuisbed liggen. Zijn familie zou de aanhouding ook nog hebben proberen aan te vechten. Zij zijn naar het Hoge Rechtshof gestapt. Maar het laatste nieuws is dus dat hij vanuit Dubai is vertrokken naar Rotterdam. En wij wachten hier dus op de demonstratie die ook nog zal gaan komen straks. Het Centraal Museum in Utrecht gaat 2000 stukken wegdoen. Het depot van het museum gaat verhuizen en dus gaan ze daar kijken of er ook spul de deur uit kan. Hier zie je allerlei eh, onderdelen van eh, kroonluchten of het zijn ornamenten voor kaarsenhouders. En zo zijn er heel veel metalen onderdelen van, van grotere objecten. Eh, maar ook meubels, ehm, soms ook prenten waarvan we zeggen ja, die horen eigenlijk niet thuis in de collectie van het Centraal Museum. De spullen belanden niet in een container. Ze worden eerst aangeboden aan andere musea. Het weer nog, een wisselend dagje met een beetje van alles wat. Af en toe opklaringen met zon, maar tussendoor zijn er ook pittige buien met kans op hagel.